Eerst met het NOS Journaal. in de Amerikaanse staat Rhode Island heeft een schutter meerdere mensen neergeschoten op een universiteit. Voor zover bekend zijn twee mensen gedood. Meerdere mensen raakten daarnaast gewond en verkeren in kritieke toestand. De dader is nog steeds op de vlucht. De schietpartij was op de Brown University in de stad Providence. Die behoort tot de zogenoemde Ivy League, de elite universiteit in het noordoosten van de VS. President Trump heeft opgeroepen om te bidden voor de slachtoffers. In de woning van de spookrijder die eerder vanavond een ongeluk veroorzaakte op de A58 bij Tilburg... zijn twee jonge kinderen gevonden met steekwonden. Zij zijn zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. De spookrijder is de vader van die twee kinderen. De woning in Morgestel werd door de politie bezocht... om de familie van de man op de hoogte te brengen van de aanrijding op de snelweg. Omdat er niemand opendeed, werd de deur opengebroken... Bij het ongeval op de snelweg waren bij elkaar zeven auto's betrokken. Alleen de spookrijder raakte zwaar gewond. De vijf mannen die in Duitsland zijn opgepakt op verdenking van het voorbereiden van een aanslag... hadden een kerstmarkt in de deelstaat Beieren als doelwit op het oog. Het zou gaan om mannen uit Marokko, Syrië en Egypte. Toen kwam ze op het spoor na een tip van een inlichtingendienst. De wasbeer die twee weken geleden dronken werd gevonden naast een toiletpot in een Amerikaanse drankwinkel... had daarvoor ook al in andere gebouwen ingebroken. De Amerikaanse dierenpolitie in de staat Virginia zegt dat het dier ook een spoor van vernieling had achtergelaten in een karatestudio... en wat snacks had opgegeten in een kantoor van de gemeente... De wasbeer moest zijn roes uitslapen in het asiel en is daarna weer vrijgelaten. Maar het is volgens de politie een kwestie van tijd voordat hij opnieuw toeslaat. Het weer op steeds meer plaatsen mist momenteel. Het blijft wel droog bij 1 tot 8 graden vannacht.